de groene hemel, in de blauwe zon speelt een blikken rest in een grote regenton. Draadwerk over de heuvels en door het grote bos. Een lange stoet de en in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want achter de